Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De meeste Nederlanders vinden een coronapas geen slecht idee demissionaire kabinet denkt na over zo'n bewijs. En iets meer dan de helft vindt het terecht dat je voor een avondje kroeg of restaurant moet bewijzen dat je bent gevaccineerd, getest of hersteld. een geweldig idee. Waarom? Nou, dan voel ik me veiliger. Als je in een drukke omgeving komt waar een hoop mensen zitten, nou, vind ik het wel belangrijk dat ze gevaccineerd zijn, ja. of getest. Die, voor mensen die niet gevaccineerd zijn, vind ik dit ook een hele goede. Dan worden ze toch min of meer gedwongen om het wel te laten doen. Oh, dat vind je goed. Je ziet het als dwang. Heel goed idee, ja. ja? ja. Nou, mensen die zich niet hebben laten vaccineren zijn veel minder positief. Van hen vindt 7% de coronapas oké. Niet gevaccineerden eh, die voelen dat als een beperking van hun leven. Die voelen zich als weggezet als rangs burgers. Eh, die voelen zich eigenlijk gediscrimineerd. En ze voelen zich ook een beetje voor gek gezet. In de Tweede Kamer lijkt er een meerderheid te zijn. Veel partijen zien het als een stap om de samenleving weer verder open te gooien. Morgen dan is er weer een coronapersconferentie en dan horen we misschien meer over de coronapas er is nog iemand opgepakt voor de vergisontvoering. Vorige week is in Brussel iemand aangehouden die er iets mee te maken zou hebben. Vorige maand werd een man ontvoerd in Krukius in Noord-Holland. Nog snel bleek dat de daders iemand anders hadden willen ontvoeren. Een dag na de ontvoering werden zes verdachten opgepakt. Die zitten nog vast als we niet snel maatregelen nemen om klimaatverandering tegen te gaan... moeten honderden miljoenen mensen op zoek naar een nieuwe plek om te wonen. De Wereldbank heeft het uitgezocht en zegt dat er over 30 jaar 216 miljoen klimaatvluchtelingen kunnen zijn. De politie in Rotterdam heeft vandaag negen mensen gered uit een zeecontainer in de haven. Nou, er is vanuit de container zelf naar ons gebeld, of naar het noodnummer gebeld. Door een persoon die aangaf eh, ademhalingsproblemen te hebben. We hebben een container gevonden op het terrein en daar zaten negen personen in. Die zijn nagekeken door ambulance. Die zijn nu in goede gezondheid. Maar wel meteen opgepakt, want mogelijk ging het om zogenoemde uithalers. Dat zijn mensen die gesmokkelde drugs uit de container proberen te halen. Het weer nog, is droog en het waait nauwelijks. Vannacht kunnen er wel wat mistbanken ontstaan. Morgen dan is er geregeld zon en de temperatuur gaat ook omhoog. 21 graden aan zee tot plaatselijk 26 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A5 hoofddorp richting Amsterdam bij de aansluiting met de A10 nog een kwartier vertraging.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 Twee uur lang country, folk, bluegrass en Americana. Met natuurlijk weer heel veel leuke dingen. Iedereen van harte welkom. Ik hoop dat je naar je zin hebt. Ik heb dat sowieso. We openen de show met Black Hawk en Big Guitar. En nu is het tijd voor eh, bluegrass. Dit is Colebrook Road en Mountainside. Can walk the Mountains? just see what's on the other side? Or can you wade through the rushing water just across that river wide and find peace of mind? blue We'll hold it down all night through But in the morning light anew To thine own self true Can you walk across the Blue Ridge Mountains Just to see what's on the other side Can you wade through the rushing water Just to crawl? that river wide. What you know, come and go, like rain and snow and river flow. Where you go and what you show moves to and fro like morning glow. walk across the Blue Ridge Mountains just to see what's on the other side. Can you wade through the rushing water just to cross that river wide? Though the night is black and white, but morning light is shining bright. Get right with the sight. just across that river wide amerika Colbrook Road en Mountainside Bluegrass hier bij de National Radio Show mag natuurlijk nooit ontbreken. Net als onze digitale brievenbus waar we nu voor de eerste keer naartoe gaan. We kregen muziek uitgestuurd, eh, uitgestuurd opgestuurd vanuit Amerika. De nieuwste single van Sarah Hobbs en die heet Black Bayou. Black Bayou, I got a secret Black if a girl They just sing right 2018 bracht ze haar eerste album Texas Made uit. En dan kun je al raden waar ze vandaan komt. Inderdaad, Texas. En dit was haar nieuwste single Sarah Hobbs en Black Bayou. En voor nieuwe muziek gaan we weer even wat verder terug in de tijd. We gaan naar 1980 naar één van de meest bekende nummers van deze zanger. Die al een carrière in de countrymuziek heeft sinds 1963. Over wie heb ik het? Over Ronnie Milsap. En dit is Smoky Mountain Rain. I thumb away from L.A. back to Knoxville I found out those bright lights ain't where I belong From a phone booth in the rain I called to tell her I've had a change of dreams, I'm coming home But tears filled my eyes when I found out she was gone Inside a cafe He said that he was going as far as Gatlinburg I climbed up in the cab all wet and cold and lonely I wiped my eyes and told him about her I've got to find her, can you make these big wheels radio show. Send a text, WhatsApp, or voicemail to plus 31 6 428 443 75. my fingertips, they won't be reaching out be walking out on I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy breaky heart, he mightn't blow up and kill this man. Yeah. En had je de stoelen en de tafel aan de kant om te line dansen op Achy Breaky Heart van Billy Ray Cyrus. We gaan verder met muziek van Erin Endelin. Dat is een zangeres die ik sinds haar album Faulkner County al erg volg. Als ik je vertel dat er al eh, artiesten zijn zoals een Alan Jackson... en bijvoorbeeld ook een Reba McIntyre die nummers van haar opgenomen hebben. Ze al heel vaak op het eh, podium van de Grand Ole Opry heeft gestaan... en ze nog steeds niet tot een van de grootste wordt gerekend. Ja, ik vraag het me af. Ze heeft een nieuwe single uit. Dit is If I'm Not In Hell. Breakfast table two fingers whiskey I've never felt this empty In the middle of the day usar. Onthoud die naam. Aaron Enderlin. En dit was If I'm Not In Hell. We hebben een kerstverse maandartiest. De hele maand september ga je verder muziek horen van deze meneer. En wie is dat? Trace Atkins. Oftewel Tracy Darnell Atkins. In 1996 debuteerde hij met dit nummer. En er zouden veel hits volgen. Hij schreef zelf mee aan dit nummer. En dit is There's a Girl in Texas. Dit is de Nashville maandartiest. When I rode out of Dallas... chasing down a dream. I thought I knew what I was looking for. But the neon lights have blinded me till I'm lost in Tennessee. Not sure I know who I am anymore. But there's a girl Texas. There's a girl in Texas. There's a girl in Texas that does. You're a truly lovely lady And you sure light up the night lonely man met Astrid van der Kaai. van Nina Lin. Toen ze de muziek van Taylor Swift hoorden, wisten het zeker. Muziek was het doel. Nina leerde zichzelf gitaar spelen en ze begon met het schrijven van liedjes met naast Taylor Swift inspiratiebronnen als de Dixie Chicks, Alison Krauss en Casey Musgraves. Haar nieuwe album Hummingbird is uit en er is een nieuwe single waar je dus net naar luisterde. Nina Lin en Freebird. En we blijven even in Nederland. Via info.nashforradio.nl kregen wij de nieuwste single opgestuurd van Robert Weston. Dit is When You Came In.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 there's no turning back. I can't explain what I felt inside, I just know. van Robert Weston. En die heet When You Came In. Ik heb wat met nasale stemmen. En zeker de, de, de zuidelijke nasale stemmen. En een van de drie dames die je zo gaat horen... heeft er eentje die heel duidelijk is. De Pistol Annies. Waar natuurlijk ook Miranda Lambert in zong. Dit is Trailer for Rent. is die nasaal, die stem, en is die opmerkelijk en mooi. De Pistol Annie's met Trailer for Rent. En we gaan nu even zwijmelen. En dat doen we met Josh Turner en Your Man. En daarnaast tijd voor het Spotlight album. the door and turn the lights down low and put some music on that's soft and slow baby we ain't got no place to go I hope you understand I've been thinking about this all day long Never felt a feeling quite this strong I can't believe how much it turns me on just to be your man. There's no hurry. Thinking about this all day long Never felt a feeling quite this strong I can't believe how much it turns me on Just to be your man soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling that was quite this strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. how much it turns me on just to be your man. als ik dit nummer hoor, moet ik steeds weer denken aan de auditie van Scotty McCreery bij American Idol. Hij zong dit nummer en eh, ja, de, de weg voor, de, voor hem in de countrymuziek zou vanaf dat moment helemaal gelegd zijn. We gaan naar het Spotlight album 2021, dus dit jaar recent uitgebracht. Het album The Girls Are Back in Town van Chappelle Hart. De zusjes Danica en Devon Hart en nichtje Treya Swindle brachten in 2014 hun eerste plaat uit. muziek muziek waarin je de invloeden van George Strait, Kenny Rogers en Gretchen Wilson terug kunt horen. En nu is het dus een nieuw album waar je dus nu twee nummers van gaat horen. Eerst For Mississippi en daarna Jackie Song. Dit is het Nashville Spotlight Album. He's on. Jackie song de eerste twee nummers van het Spotlight-album. The Girls Are Back in Town van Chapel Hart En in de tweede uur natuurlijk nog twee nummers van dit album. We gaan naar 1974 voor een van de grootste hits van Freddy Fender. Toch was hij niet de eerste die dit nummer opnam. Het was namelijk and D die in 1967 dit nummer voor het eerst uitbracht. Er zijn natuurlijk nog veel meer verschillende versies van dit nummer. Maar deze is toch de mooiste.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 I'll be there before the next teardrop falls. Si te quiere de verdad y te da felicidad, te deseo lo más bueno para los dos. A mí me puedes hablar y estaré contigo cuando triste estar. just remember I love you and I'll be there before the next teardrop falls. blijft mooi hè. Freddy Fender en Before the Next Teardrops vallen 1974. En de volgende plaat is drie jaar oude, 1971. Een nummer dat door diverse artiesten is opgenomen. Er is een versie van John Bias en misschien wel de bekendste versie. Maar Johnny Cash waagde zich ook aan het nummer, maar ook John Denver en vele anderen. In 1969 was het de band die het voor het eerst opnam. Maar dit nummer is volgens mij de grootste hits van Earl Thomas Conley.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 Mama got a note here from the Harper Valley PTA. Well, the note said, Mrs. Johnson, you're wearing your dress is way too high. It's reported you've been drinking and are running around with men and going wild. And we don't believe you ought to be bringing up your little girl this way was signed by the secretary, Harper Valley PTA.